Zes uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Er dreigt een verdubbeling van het tekort aan bepaalde medicijnen. Dat geldt vooral voor geneesmiddelen die maar door één of twee producenten worden gemaakt. Zo waren er vorig jaar productieproblemen met anticonceptiemiddelen... en een vloeistof voor een kankermedicijn. Minister Bruins voor Medische Zorg waarschuwt dat dit voorlopig de realiteit zal zijn. Hij pleit ervoor dat cruciale medicijnen voortaan in Europa worden gemaakt. De Britse reisorganisatie Thomas Cook stopt per direct met alle activiteiten. Alle boekingen voor vluchten en vakanties zijn geannuleerd. Honderdduizenden vakantiegangers die nu op reis zijn met Thomas Cook zijn gestrand. En wereldwijd staan er nu 22.000 banen op de tocht. Met Thomas Cook Nederland, waar ook Neckerman reizen onder valt, zijn nu 10.000 Nederlanders op reis. Het is niet duidelijk of de Nederlandse tak faillissement gaat aanvragen. Topambtenaren van de Belastingdienst hebben persoonlijk goedgekeurd dat de kinderopvangtoeslag enkel, van enkele honderden mensen onterecht is stopgezet. Dat schrijven Trouw en RTL Nieuws. Ze gaven ruim baan aan een speciaal fraudeteam dat zonder behoorlijk onderzoek en op basis van verkeerde informatie toeslagen beëindigde. En daardoor kwamen ouders in geldnood. Staatssecretaris Snel en de Tweede Kamer zijn daar inmiddels van op de hoogte. Vannacht zijn in Los Angeles de Emmy Awards uitgereikt. De belangrijkste televisieprijzen gingen naar de series Fleabag en Game of Thrones. Verder won Billy Porter voor zijn rol in Pose... en de HBO-serie Chernobyl over de gelijknamige kernramp... werd gekroond tot beste miniserie. Ook John de Mol was genomineerd met The Voice... maar de Emmy voor beste talentenjacht ging naar RuPaul's Drag Race.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 me. Oh man, committed a crime, he's doing time. Now she's hanging in the bottom. I seen her out there on the avenue all by herself. She sure need help from the bottom. I seen her, preacher man tried to help her.